8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vanwege de vele regen van de afgelopen week... wordt het Wouda-gemaal in Lemmer in werking gezet... om het water af te voeren. Dat gebeurt alleen bij hoge uitzondering. De afgelopen week viel ongeveer 70 mm neerslag... evenveel als normaal in een maand omdat er nog meer regen wordt verwacht en omdat er door harde wind beperkte mogelijkheden zijn om het water te spuien naar de Waddenzee, is de extra pompcapaciteit van het gemaal in Lemmer nodig. De coalitie komt voorlopig niet met een plan om de problemen door stikstof aan te pakken. Dat bleek na een speciaal coalitieberaad. Het kabinet wil eigenlijk op zeer korte termijn een reactie op papier zetten... op het rapport van de commissie Remkes, dat woensdag werd gepresenteerd. Maar volgens ingewijden kan het nog weken duren. Remkes concludeert dat Nederland snel drastische maatregelen moet nemen... zoals bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid. Het college in Rotterdam heeft de gemeenteraad niet juist geïnformeerd... over de risico's van het warmtebedrijf, zegt de Rotterdamse Rekenkamer na onderzoek. De schade kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Het warmtebedrijf stamt uit 2006 Doel van de onderneming was om de enorme hoeveelheden warmte... die de industrie in de haven in de lucht en het water loost... aan te wenden voor het verwarmen van zo'n half miljoen huizen. Van het begin af aan ging het fout... en door ongunstige contracten liep het verlies snel in de tientallen miljoenen. In het onderzoek naar de dood van oud-Philips-topman Top Cohen... is een achternicht van de Keniaanse president Kenyatta gearresteerd... Ze zou de beste vriendin zijn van de hoofdverdachte in het onderzoek... de echtgenote van Cohen, schrijft de Telegraaf. Cohen en zijn Keniaanse vrouw waren in een vechtscheiding verwikkeld. Het weer, veel regen vanavond en vannacht en de temperatuur daalt naar 13 graden. Ook morgenochtend eerst nog regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op.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 I have you. Sean Mendes met If I Can The View. Leuk dat je nog steeds luistert naar Roods Radio op eh, ZFM Zandvoort. Laat weer van je horen. Roods Radio, apenstaatje, roods.nl. Kan je voor alles terecht als je plaatjes wil aanvragen. Ehm, je weet ons te vinden wat dat betreft. En door met een eh, leuke jaren 90 plaat. Alweer een eh, tijdje geleden. Veel denken dat dit uit de jaren 80 komt, maar het is toch echt jaren 90. Ik moet jullie teleurstellen wat dat betreft. Maar goed, we draaien hier platen uit ongeveer ieder jaartal. Hier is Moloko met Sing It Back. what you want, your way's always the best way, I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am zombie your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl kunnen sliepen naar nou kraken in bed. Dat zou op zich wel fijn zijn. Ik ben McDonald's bij ZFM met This is the Life. Leuk dat je nog steeds erbij bent. Ja, je hebt ehm, diverse zangers en zangeressen die dan talentenjacht winnen. En dan probeer je het een aantal keer, breng je een single uit. Maar ja, dan moet je weer in de wacht rijden omdat er eerst andere singles uitgebracht worden. Heel moeilijk om eh, uiteindelijk door te breken. En als je er eenmaal doorgebroken hebt, nou dan... dan ja, komt er één single en dan raak je in de vergetenheid. Wat je dan altijd nog kan doen, is gewoon met hits van andere artiesten gaan zingen en optreden. En dan kijken of het alsnog lukt. Nou, dat gaat Charlie Luske ook doen. Hij gaat Tim Akkerman achterna die songs van Broenstein gaat, of, eh, ehm, Springsteen sorry, gaat zingen. Hij gaat namelijk nummers van George Michael zingen. Hij dacht, nou, dan ga ik het gewoon daarmee proberen. Dus eh, ik ben heel erg benieuwd. Ondertussen op de achtergrond wordt er eh, flink ehm, verbouwd en vergaderd ehm, in de studio's. Natuurlijk ook heel belangrijk hè, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. Dus daar wordt druk over vergaderd. Je kan het allemaal volgen als je meekijkt in de studio via www.zfmzandvoort.nl. Oh, hier wordt toch helemaal rustig van wat dat betreft. Zo dadelijk kom ik bij je terug met een leuk opvallend nieuwtje. En uiteraard nog heel veel heerlijke muziek.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 How much of my father am I destined to become? till I dim the lights inside me Just to satisfy someone Will I let this woman kill me Or do away with jealous love Will it wash out in the water Or is it always in the blood I can feel the love I want I can feel the love I need But it's never gonna come I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? How much like my brothers do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Oh, will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can feel the love I want. I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I? nieuwtje. Ik weet niet precies welke baan je hebt. Daarom hou ik hem maar gewoon ehm, heel neutraal. Er is namelijk de laatste tijd onderzoek gedaan. Er werd altijd gedacht, mensen die bijvoorbeeld eh, eh, manager zijn... of een bepaalde bureaubaan hebben of veel met cijfertjes doen... dat vanuit ontwikkeling dat daar echt de uitdaging in zat. Maar wat blijkt nou de laatste tijd? Volgens uh, de Academie? Ehm, er is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat heel veel mensen tegenwoordig heel veel behoefte hebben om juist meer werk letterlijk met hun handen doen en handen uit de mouwen te steken. Nu zul je denken, waar komt dan precies dat gevoel vandaan? Nou, er wordt namelijk gezegd dat wanneer je dus iets creëert, dus vergelijk het met een eh, hobby, dat je uiteindelijk doordat je iets creëert, dat je daar je voldoening uit haalt en dat ook met name je focus daarop ligt. Dus dat je uiteindelijk op één ding richt, dat schijnt uiteindelijk meer voldoening te geven dan wanneer je je helemaal ontwikkelt, heel veel dingen tegelijk kan doen bent en echt aan je bureau bent gekluisterd. Dat ze dus onderzoek te hebben. Nou moet ik het weer iets wat nuanceren. Ze hebben. Niet exacte cijfers. Ja, dat is nou natuurlijk eh, allemaal wel weer jammer. Maar goed, heel interessant dus. Dus ik zou zeggen, mocht je veel achter je bureau zitten... ga dan eventjes een, een hobby doen of iets creëren in elkaar zetten. En mocht je veel met je handen doen, zit je ook goed. Hier is we met Susudio. Mars, just the way you are. En ik ben altijd zo lekker naïef dan, hè, dat ik echt denk dat het hun echte naam is. Maar ja, als je Bruno Mars op een album ziet staan... of je ziet Peter Hernandez... Ja, ik snap op zich de keuze wel. Hij heeft alleen niet heel veel vrienden gemaakt... want hij en zijn publicist Michelle Rees... Um, ehm, worden namelijk aangeklaagd door concertpromotor Major Entertainment... voor een miljoen dollar... omdat zij op het allerlaatste moment een concert eh, afgezegd zouden hebben... Eh, eigenlijk zonder opgave van Redo. Dus niet omdat hij ziek was of dat soort dingen. Maar gewoon eh, besloten van nou, van de 17 concerten die we zouden doen... Eh, doen we de laatste gewoon niet. Maar goed, waarschijnlijk zijn bankrekening is zo dusdanig hoog... dat hij zijn eigen er niet 1, 2, 3 zorgen over zou gaan maken. Zo dadelijk een heel plaats van Queen. Eerst Ed Sheeran en Justin Bieber.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 Kan ik me daar eventjes eh, lekker op focussen. Ook heel fijn. Leuk dat je nog steeds erbij bent. Je luistert nog steeds naar Roots Radio op eh, ZFM. Ehm, we zijn nog steeds op zoek naar mensen die zich heel graag aan het programma willen verbinden. Op zoek naar deelnemers. Dus kan jij leuke teksten schrijven of kan je misschien heel goed interviewen. Het maakt helemaal niet uit. De dagbesteding kan je hier vinden bij dit radioprogramma. Mocht je nou interesse hebben, laat horen via Roods Radio, apenstaatje Kom je de mailbox uit en dan eh, gaan we eens even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.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 Just one more thing before I go. Eric Clapton met Forever Man. En dan kijken we weer naar de klok en dan is het bijna alweer tijd voor deze Roots Radio voor 30 september. Nou, volgende week dan eh, is mijn sidekick Cas. Die is eh, dan weer in de studio aanwezig. Dus heel gezellig. En we ontvangen ook de Wormline. Dus we hebben weer een heel leuk programma. Hoop dat je dan weer bij bent. Ik zie je volgende week. We gaan eruit met Robbie Williams en Candy.